Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een nieuwe Oekraïnse droneaanval op een Russische haven aan de Oostzee is brand uitgebroken. Dat bevestigt de gouverneur van de regio. De haven van Oesluga is voor de derde nacht op rij aangevallen. Er zijn geen berichten over gewonden. Oekraïne probeert daarmee de Russische olie- en oorlogsindustrie lam te leggen. Eerder deze week zouden bij droneaanvallen onder meer olietankers zijn beschadigd. Oekraïense president Zelensky prees de aanvallen. Volgens hem hebben de Russen daardoor nog maar 40% van de capaciteit van de haven over. In Hoorn is gisteravond tijdens een massale vechtpartij een man doodgestoken. Tientallen mensen waren op straat voor een horecazaak gaan vechten. Zeker twee mensen raakten gewond. Zij verkeren niet in levensgevaar. Er is nog geen verdachte opgepakt. In de Engelse stad Derby zijn gisteravond zeven mensen gewond geraakt... toen een automobilist op voetgangers inreed. De slachtoffers waren ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. Het incident gebeurde in het centrum van Derby. Getuigen zeggen dat na het incident veel ambulances af en aan reden. De bestuurder van de auto is aangehouden. Het is een man van in de 30. Het is nog niet duidelijk of het om opzet gaat of dat het een ongeluk was. Op een nepprofiel op Facebook zijn tientallen AI-foto's en video's te zien van de Belgische kroonprinses Elisabeth. Zo is er een video te zien waarin ze zogenaamd in een korte broek en laag uitgesneden topje danst in een gevangenis, schrijft de VRT. Het account heeft meer dan 28.000 volgers. Het Koninklijk Paleis zegt dat er maatregelen zijn genomen om de beelden te laten verdwijnen.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 Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. You know that ghost is me, and I will never be set. I could read your mind, love. What a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong. this way soms moest zijn. Ik ging hier ooit vandaan. Mm-hmm. Ik ging hier ooit vandaan met het vuur in mijn pas. Dacht dat er niets meer was. Mm-hmm. Maar mijn hart moet hier op een plek of een volledig voorbij.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 You already know what it is. That they can not do what I do. Oh no, I'll take you places you never thought you'd go. love thing happening here, baby, or what? By that time, fast tapping with the night.